Dit is Jeroen aan met het NOS Staatssecretaris Dijkhoff wil de nieuwe kinderpardonregeling niet uitbreiden. Uit onderzoek blijkt dat van de 1300 aanvragen voor een verblijfsvergunning er maar 100 zijn goedgekeurd. De oppositiepartijen SP, D66 en GroenLinks vinden dat het kinderpardon verkeerd uitpakt. Kinderen en hun ouders die soms ruim vijf jaar in Nederland wonen moeten uitgezet worden naar hun geboorteland. Dijkhoff noemt het een extreem lastig probleem, maar zegt dat de regeling in balans is. Het Openbaar Ministerie begint een oriënterend onderzoek naar de uitlatingen die op internet zijn gedaan tegen Sylvana Simons. Simons kreeg vorige week veel kritiek nadat ze bekend had gemaakt dat ze zich aansluit bij de partij DENK van de Kamerleden Kuzu en Usturk. De Franse terreurverdachte die in Rotterdam is aangehouden mag worden uitgeleverd aan Frankrijk, heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De Franse justitie verdenkt Anis B. van deelname aan een terroristische organisatie. De politie arresteerde B. op eerste paasdag op verzoek van de Fransen. In de Rotterdamse woning waar B. verbleef vond de politie tientallen kilo's munitie. Voor het eerst gaat China in de Stille Oceaan patrouilles uitvoeren met onderzeeërs met kernwapens. Het Chinese leger zegt dat het een antwoord is op nieuwe Amerikaanse wapensystemen in de regio. De VS wil in Zuid-Korea nieuwe raketsystemen plaatsen. En ook wordt er gewerkt aan een nieuw soort kruisraket die binnen een uur China kan bereiken. De regering in China ziet dat als een grote bedreiging. Het is niet bekend wanneer de eerste Chinese patrouilles met kernonderzeeërs plaatsvinden. Kiki Bertens heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. Ze versloeg in Parijs de Italiaanse Camilla Giorgi in twee sets. Het werd 6-4 en 6-1. In de eerste ronde zorgde Bertens voor een grote verrassing... door de nummer 3 van de wereld te verslaan, de Duitse Angelique Kerber. Het weer zonnige perioden en droog bij 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een bui. Morgen en in het weekend wordt het warmer, maar de kans op regen- en onweersbuien neemt toe. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt voorlopig nog mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Op de A1 Amersfoort Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij brugge. Daar staat nu 3 kilometer. En richting Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden-Oost 3. De A6 Muiden-Lelystad na een aanrijding tussen Almere en Lelystad 5 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5.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 Ik neem een anders, anders verzoeknummertje. Goedemiddag luisteraars, het is donderdagmiddag... dus Muziek Boulevard Live op CFM. En als u het nog niet weet, CFM is te ontvangen via frequentie 106.9... of psychokanaal nummer 40... maar ook op internet op www.zfmlive.nl. Met om kwart over vier het gedicht van de week... En om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderwereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En uiteraard ook lekkere muziek. Wel iets meer dan deze. Vandaag start ik met de voortops. Tops... Speciaal voor mijn vrouw. It's the same old song. En gevolgd door Tom Jones, The Green Green Grass of Home.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 Oh. things we were slow. 29 mei van 10 tot 6 uur. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren. Het Zandvoort Jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarken is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkten... weer vol met kraampjes in het Zandvoort kleurenblauw en geel. Ook bijna alle winkeliers in Zandvoort doen mee aan de jaarmarkten. Ongekende acties en extreme kortingen zullen uw portemonnee gunstig stemmen. Natuurlijk zijn ook veel nieuwe collecties tijdens deze periode binnengekomen. Dus wilt u het nieuws van het nieuwste... dan kunnen de winkeliers in Zandvoort u deze dag natuurlijk ook helpen. Een ander sterk punt ten opzichte van andere jaarmarkten... is het uitgebreid programma Evenement en Fun tijdens deze dag. Zo is er geen sprake van een enkel kinderdraaimolentje... maar staan of lopen er diverse attracties... van niveau voor kinderen en volwassenen in het centrum van Zandvoort. Dus nogmaals, dit wordt een onvergetelijke dag voor het hele gezin. Waarbij het centrum weer zal veranderen in een extra gezellig dorp. Zoals al eerder vermeld is er van alles te zien, te doen en uiteraard te koop. Als u wilt kunt u gemakkelijk een hele dag doorbrengen...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 Daarin staat geschreven. Volgens al jouw lijnen. Wat je zult beleven. In de glazen bol. Helder. Onbevangen. Schitteren al je beelden. Van jouw groot verlangen. Het koffiedik verspreid Grillig de patronen. Verhullen onbeschaamd al jouw geheime demonen. In het vuur van de kaars lees ik heel je leven. Alles wat je deed, ook de toekomst weergegeven. Wat je zoekt, zul je niet vinden. Wat je doet, daar groei je van. Wat je leert van het leven, dat is van het grootst belang. De bol, de prut, de kaars. In de palm je levenslijn. Zij vertellen onomstotelijk met jezelf tevreden te zijn. Vind je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen, We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen, en vindt de wereld Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. myself 31 mei aanvang 6 uur s avonds de wandelvierdaagse. Tot en met 3 juni. Want anders zouden er geen vier dagen zijn. Kom en wandel mee tijdens de Zandvoortse wandelvierdaagse. De laatste avond van de 10 kilometer, dus pas op, is de aanvang om 6 uur... in verband met de meet and greet van Matska Verstappen. En het locatie is aan het Kerkplein. Bij de start inschrijven is mogelijk en die kost 5 euro. En de inschrijfadressen en tevens kaartverkoop zijn... Bruna, de Grote Krocht 18 mevrouw Miezebeek, Hanemerstraat nummer 12... mevrouw Jouwstra, Witteveld nummer 11. En de website is www.zandvoortsevierdaagse.nl. En zoals ik al vermeld heb... het begint normaal bij de Zandvoortse hockeyclub... Duintjesveldweg nummer 1. Hans? Ja? Jeugdsentiment. Jeugdsentiment. stikt de regen op mijn zolderraam. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag omdat je met mijn hart verdween. Kom, vertel maar regen wat je doet. Zeg, maak je tussen ons een ditje voet. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag omdat je met mijn hart verdween. Kom, vertel me regen wat ik voel. Maak haar hartje vurig, want ze is zo koel. Cool. Vraag beste regen aan de zon hoe of je dat doet. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. Oh, luister naar die regen gaat met hem. Oh, oh, luister, luister, luister naar die regenbui. Pere, pere, pere, pere, oh, oh, luister. De, de column, column van de week, van, de week van, van, van Ikigai. Goed nieuws voor ons allemaal. De Wereldgezondheidsorganisatie laat weten dat we steeds wat ouder worden. De gemiddelde leeftijd van baby's, die nu geboren worden, is 71,4 jaar. Dat betekent dat in 15 jaar tijd de leeftijdsverwachting met 5 jaar gestegen is. Het gaat heel snel. Wel maakt het uit waar je woont. Mannen in Zwitserland worden gemiddeld zo'n 80 jaar. Vrouwen in Japan leven het langst. Ze hebben een gemiddelde leeftijd van 86,8 jaar. Het opvallende eraan is dat de Japanners het begrip pensioen niet kennen. Wel het ikigai, Japans. Wat betekent een reden voor zijn betekent. Het vinden van een diepe en vaak langdurige zoek naar jezelf. Zo'n onderzoek wordt beschouwd als zeer belangrijk. Want het is de verwachting dat de ontdekking van iemands ikigai tevredenheid brengt en betekenis aan het leven geeft. Het wordt gezien als een reden om ochtends op te staan geen pensioenpremie meer afdragen aan je werkgever en in plaats daarvan het bedrag een eigen invulling geven. Het kabinet heeft een hoop pijndossier minder en de mens heeft haar reden om te zijn gevonden. Alleen mentale en spirituele omstandigheden doen het er nog toe. Het levensdoel voor ogen houden. Hierdoor gaan ze in tevredenheid geloven en geven ze nog meer betekenis aan het leven dan ze al hadden. Nu in dit leven, in plaats van pas na een gewerkt leven. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Op Marktplaats zeggen ze dat het waarschijnlijk ook zo is. Maar op je 95ste nog 40 hartoperaties per week voltooien... dat heeft de Amerikaanse chirurg Dr. Elswood Warenham laten zien. Maar zou het hier in Nederland kunnen? Het begrip pensioen laten verdwijnen. En in plaats daarvan het leven de moeite waard vinden als genoegdoening zien. Hebben we dan echt niets anders meer nodig? dan persoonlijke rijpheid. Het zou hier gekheid op een stokje zijn. Maar nog even. En we zullen er ook aan moeten geloven. Mandy Schorel. I, ah, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair ah, I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good, good, good vibrations. please smile. I know she must be kind. Thalessa aan Zee. Dit is ZFM. Ja, dat weten we allemaal dat het CFM is, hè. Jazz aan Zee, 29 mei, aanvang 4 uur s middags. Op zondag, 29 mei, staat de crème de la crème van de Nederlandse Boogie Boogie en Blues in het cafégedeelte van Thalessa, vers aan zee. Pianist Martijn Schok heeft de beschikking over een van de meest swingende bands binnen de internationale jazz, boogie en blues scene. De band bestaat deze zondagmiddag uit Martijn Schok, piano... vocaliste Greta Holtrop, Rinus Groeneveld tenorsax... Hans Ruigrok op de basgitaar en Menno Venendaal op drums. Met haar zangkwaliteiten en schitterende podiumuitstraling... vormt zangeres Greta Holtrop de perfecte vocale aanvulling... op het swingende pianospel van Martijn Schok. Met haar expressie, stemgeluid vertolkt zij veel emotie... in overtuigend gevoelige bluesongs maar zingt zij ook vrolijke en zwingende boogie en ritme en blues. De klankkleur van haar stem bevindt zich tussen Billie Holiday en Diana Washington. Al dus de Amerikaanse blues en boogie-boogie-grootheid Big Joe Duskin. Het belooft het weer een waar spektakel te worden in jazz. En weer Terlessa aan zee. Strandafgang nummer 18. Vijf minuten van het busstation. Boulevard Bernard in Zandvoort. En de toegang is gratis. Indien men wenst eten vooraf of tijdens het optreden...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 Kortom, geen internet gebruiken en hopen dat niemand ooit iets over je publiceert. Staat er iets eenmaal op internet, dan staat het er in principe voor altijd, waarschuwt Theo Huibers, hoogleraar Information Retrieval aan de Universiteit van Twente. Ben je al een leven actief op internet, dan is het lastig om jezelf onzichtbaar te maken. Je kunt je eigen content verwijderen en iedereen die op een andere manier naar jou verwijst of iets over je publiceert vragen om hetzelfde te doen. Ook moet je hem vragen of dwingen om linkjes te verwijderen naar content die iets met jou te maken heeft. Links spelen namelijk een belangrijke rol bij het zoeken naar een rangschikken van informatie over Google. Het Europese Hof besloot in 2014 dat iedereen het recht heeft om vergeten te worden. Google moet zoekresultaten die niet meer relevant zijn of zelfs schadelijk in sommige gevallen zelfs verwijderen als de betreffende patroon daarna vraagt. Dat is in de praktijk bijna onmogelijk voor Google. Want wie bepaalt of resultaten schadelijk of niet relevant zijn? Duidelijke richtlijnen bestaan er nog niet. De overheid moet dus regels opstellen. Een andere mogelijkheid is dat rechters en toezichthouders zich over zaken uitspreken zodat er jurisprudentie ontstaat.